Agenten vertellen hun details die tijdens het onderzoek naar boven zijn gekomen. Onder andere psychologen zijn aanwezig om de nabestaanden op te vangen. Morgen kunnen overlevenden van het drama Utoya bezoeken. Vijf Egyptische veiligheidsagenten zijn omgekomen toen het Israëlische leger jacht maakte op de daders van een aantal aanslagen. Dat zegt de Egyptische regering. De veiligheidsagenten zouden gisteren in de vuurlinie zijn terechtgekomen toen Israëlische militairen het vuur op de vermoedelijke daders openden. Volgens Israël zitten Palestijnse militanten achter de aanslagen waarbij acht Israëliërs werden gedood. Sindsdien zijn er over en weer vergeldingsacties. Israël heeft gisteren en vannacht een aantal luchtaanvallen op de Gazastrook uitgevoerd. Daarbij zou zeker één dode zijn gevallen en tien mensen gewond zijn geraakt. Palestijnen hebben op hun beurt zeker tien raketten op Israël afgevuurd. Daarbij zijn zeker zeven mensen gewond geraakt. De organisatie van Pukkelpop zegt te zijn overvallen door het noodweer van gisteren. Het drama waarbij vijf doden vielen was dan ook niet te voorkomen, vindt de organisatie. Het Belgische Weerinstituut KMI zegt dat er gisterochtend wel een weeralarm is afgegeven voor België. Volgens een woordvoerster van het instituut was code oranje afgekondigd. Dat is de op één na zwaarste waarschuwing. Naast vijf doden raakten er op het festival ook tien mensen zwaar gewond. Onder hen zijn twee Nederlanders. Vier andere Nederlanders raakten licht gewond. Na de gebeurtenissen van gisteren is Pukkelpop afgelast. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar af. Alleen in het noordoosten is kans op een buitje. Het is 17 graden op de Wadden en 19 in het binnenland. Morgen veel zon en dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit, was... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor Brugge 5. Tussen Brugge en Hoevelaken 4 kilometer. A2 Utrecht en Bos bij knooppunt Deil 8 kilometer. Er is technisch onderzoek na een ongeluk.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 Tijdens voor de hitlijst van Europa. Jaargang 21 van deze hitlijst, aflevering 33 daarvan. En vandaag weer de 19e augustus van 2011. De lijst bestaat deze week uit 18 stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent natuurlijk ook dat drie platen dan eh, ruimte moeten gaan maken in die lijst. De Neon eh, die doen dat met 1983 na 13 weken. Ook Alexander Sten, Mr. Sexo Beat, verdwijnt na 13 weken. En Judas van Lady Gaga, vorige week nog het langst genoteerd met 17 weken. Nu verdwenen uit de lijst van Europa. Snel stijgen in handen van de Gym Class Heroes en eh, Adam Levine. Stereo Hearts gaat 10 plaatsen omhoog. De snelste dalers, want dat zijn er namelijk twee deze week. Alexa Jordan, Good Girl en Natasha Benningfield The Pocket Full of Sunshine. Beide zakken alweer 13 plaatsen. Langsgenoteerd die vinden we zelfs nog ergens hoog in de lijst, in de top 10. Met 16 weken Pitbull, Neo, Everjack en Neo, Give Me Everything Tonight. Met 16 weken zijn zij eh, langs genoteerd van allemaal. Ze zakken wel weer een klein stukje verder naar beneden. Hoeveel, dat hoor je pas in het eh, volgende uur, want dan komt die plaat voorbij. Onderaan de lijst, Bob Zeklaar, Rafael Carla, Varla Moer zakken van 33 naar nummer 40.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 Met de nieuwe single Papi is het misschien net iets te laat om een grote zomerrit te worden. In ieder geval heeft ze wel weer een hit erbij, Jennifer Lopez. En Papi is nog duidelijker een, eh, dan On The Floor een echte clubhit. Een pomp een beat van eh, producer Red One die schreeuwen om op los te gaan. En Lopez houdt gelukkig ook wel vast aan haar eigen roots. De nodige portie Latin is ook in dit nummer weer ruimschoots aanwezig. De nummer 39 en ander dus van Jennifer Lopez en A Papi. Simpel Plan, Natasha Bedingfield, Jetlag vinden we op 8. En 37 Lady Gaga, The Age of Glory. En op 36 werd ons vorig jaar een eh, vraag gesteld over deze band. Of wij een in Miami Bitch nog kenden. En natuurlijk kenden we die als eh, Chucky. Die werd namelijk twee jaar terug één grote hit. Maar die plaats werd op dat moment niet bedoeld. Het was namelijk Let the Bass Kick in Miami Bitch. Het ging hier over een eh, niet geremixte plaat van LMFIO, een uh, Amerikaanse electro-hot groep. Ze hadden namelijk een nieuwe single, de Party Rock Anthem. Toen nog een beetje, ja, leuke plaat. Of het een hit gaat worden, dat weten we niet. Slaat hij wel aan in Nederland? Nou, uiteindelijk kunnen we daar dus een eh, volmondige ja op zeggen. En enkel op zijn Red en Sky Blue wereldwijd op de kaart gezet. Na zo'n groot succes is het natuurlijk lastig een goede opvolger te vinden. Maar dat hebben ze wel gedaan. Want ze gaan het proberen. Dat doen ze dan met Champagne Showers. De groep borduurt uiteraard voort op de eh, gecreëerde sound. De refrein is een stuk minder aanstekelijk door het net iets te hoog gepitchte stem van Natalia Keith. Die ook meedoet op deze plaat. En misschien moet ook deze plaat van LMFAO dus nog een eh, beetje groeien voordat het echt een hit gaat worden. Het begin is er wel hoor. LMFAO en eh, Natasha Kilt de Champagne Shower. Die komt deze week binnen op nummer 36. Eh, you Popping in the club, we light it up. Eighty hour, eighty hour. Let the party rock. Guess who stepped in the room? Sky blue, red, full and gold. Keep the party rocking from night till noon, and it's about to be a champagne monsoon. Baby girl, you look legit. Come to my table and take a sip. Open wide, cause we're spraying it. 56 bottles ain't paid for shit. I'm gonna get you wet. I'm gonna make you sweat. A night you won't forget. we light it up. hour, I said champagne showers, champagne showers. Pop, pop, popping in the club, we light it up.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 Got to love you, baby, got to love you. a clown. Only thinking about themself alone. Listen, me key now, baby, telling me how me sound. Run away, them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and you're lost, strong like a stone. bijna niet meer missen. Dat je nu weet hoe deze single heet. Got to Love You in handen van Jean-Paul en Alexis Jordan. Vorige week kwamen ze binnen op nummer 39, nu 5 plaatsen omhoog naar 34 inmiddels is Rio al aardig ingeburgerd in de Europese muziekwereld met hits als Shine On, When The Sun Comes Down en hun grote hit tot nu toe, The Janeiro. De producers achter eh, Rio, Manuel Reuter en Jan Vijver, hadden al eerder eh, succes met Cascada en weten dus wel hoe ze een hit moeten produceren. De zanger van Rio, Neil Anton, die is inmiddels ook een eh, vaste waarde geworden voor de Duitse dansproject. En eigenlijk hebben ze weer een single hoor. Miss Sunshine is namelijk het eerste nummer van hun nieuwe album eh, Sunshine, wat sinds half mei in de winkels ligt. En op dit album staan overigens ook alle oude hits van de band, die we kennen. En daarom is dit eh, eigenlijk een soort uh, geworden. Een paar nieuwe tracks en ook dus alle oude hits. Dat Miss Sunshine gaat scoren is een klein zekerheidje. Met dit lekkere weer, terwijl de echte zomer dus nog moet gaan beginnen, hebben we eindelijk een plaat over de Sunshine en wel Miss Sunshine. Deze week komen ze binnen op nummer 31. Eh, Rio en Miss Sunshine. Yes, girl. my en Miss Sunshine hoorde je hier op ZFM eh, Zandvoort. Leuk dat je er weer bij bent. Je luistert naar de hitlijst van Europa, de Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komt de hele lijst hier voorbij. En wij gaan even kijken wat de nummers 40 tot en met 31 zijn deze week. De allerlaatste plek, plek nummer 40, 7 plaatsen verlies in de 15e week. Bob Sinclair en La Carla van L'Amour. Jennifer Lopez en Papi komt nieuw binnen op 39. 38 is er voor Simple Plan, Natasha Bedingfield en Jetlag. 37, zeven plaatsen verlies in de 14e week voor Lady Gaga, The Age of Glory. LMFIO en Natasha Kills, eh, Champagne Shower, nieuw binnen op nummer 36. 7 plaatsen verlies in de 12e week, Jason Derulo, Don't Wanna Go Home. 34 is er voor Jean-Paul, Alexa Jordan, Got To Love You. 5 plaatsen gaan zij omhoog in de tweede week. In de 13e week zakken van 24 naar 33. Alex Cardino, Kelly Rowland, What a Feeling. Natasha Benningfield, Pocket Full of Sunshine in de 12e week uh, zakkend van 19 naar 32. En met die 13 plaatsen dus één van de snelste dalers. Rio en Miss Sunshine komt binnen op nummer 31. En op nummer 30 vinden we Alexa Jordan met Good Girl. Ook zij zakkend en wel van 17 naar nummer 30 in de 11e week alweer. Deze plaats staat er pas twee weken in.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 go Cause this is our show Everybody Whoa. Yes hoorde de stem van Ian Gaggy. Ian Gaggy die is namelijk uh, liedzanger van de Hot Shell Reggae. En Hot Shell Reggae heeft op dit moment een hit met Tonight, Tonight. In de tweede week gaan ze omhoog van 34 naar 28. Eh, CFM, Westkust, weerbericht. Vanmorgen was een ochtend met veel opklaringen hier in de regio. En vanmiddag wordt het in de hele regio zelfs vrij zonnig. En dat alles bij een matige westelijke wind. De temperatuur in Zandvoort vandaag zo ongeveer 18 graden. Morgen ook weer erg zonnig en kunnen we genieten van een graad of 21. En dat alles bij een eh, zwakke zuidwestelijke wind. Zondag dan wordt het nog warmer. Weer de wind uit het zuidwesten. En dan kan de temperatuur zelfs gaan oplopen naar een graad of 23. voor alle evenementen in en rondom Zandvoort staat er dus geweldig weer op komst. We hebben natuurlijk de Namrem eh, race. En natuurlijk zaterdag ook nog eh, de Zandvoort Alive. 10 jaar Zandvoort Alive, 20 jaar Mango's Beach Bar. Ook daar dus een eh, hoop gezelligheid op en rondom het strand. Wil je nou weten wat er allemaal nog meer gaat gebeuren rondom Zandvoort? Hou je radio dan gewoon op CFM. Hè? Morgen, goedemorgen Zandvoort, Zandvoort op zaterdag. Alles wordt die dag even aan jou verteld wat er gebeurt rondom Zandvoort en ook natuurlijk in Zandvoort. Wij gaan verder met de hits van Europa. We doen dat met Beyoncé, Best Thing I Never Had.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 En daarvoor hoorde je Beyoncé The Best Things I Never Had. In de zesde week gaat zij omhoog van 29 naar 27. Ook een goede week voor Ina en de Flowrider, de Club Rocker. Dat zijn eigenlijk... Het is wel makkelijk dat ze zichzelf allemaal aankondigen tegenwoordig. Vorige week nog op 32, nu op 24. Ina, Florida en de Club Rocker hoor je nu op CFM Zandvoort. wanna paint like we just can't help ourselves Cause we don't know de derde week pakken ze drie plaatsen winst. Snow Patrol, Call It Out in the Dark. Omhoog van 26 naar 23 en ervoor van 32 naar 24. Ina Flowrider en de Club Rocker. Ik heb er nog drie voor je klaarstaan tot aan de klok van 4 eh, uur. Eén daarvan is een handen van Jesse G. Nobody's Perfect. In haar vijfde week gaat ze omhoog van 25 naar 22. I have this thing, yeah, I talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, and they wanna listen, and that's where I seem to fuck up. Yeah, I forget about the consequences. Yeah. For a minute there, I lose my senses, and in the heat of the moment, my mouth starts growing, the words start flowing. Oh, but I never meant to hurt you. I know it's time that I learned to treat the people I love like I wanna. should have crossed that line. I should have kept it between us, but no, I went and told the whole world how I'm feeling. Oh, so I sit and I realize with these tears falling from my eyes, I gotta change if I wanna keep you forever. I promise that I'm gonna try, but I never meant to hurt you. I know it's time that I learned Same, cock back with this still cock, you pricks. I love it when I tell them shove it, cause it wasn't that long ago when Marshall sat busted like Buster, cause he couldn't cut, busted muster up, nothing brain fuzzy, cause he's buzzing. Woke up from that buzzing, now you wonder why he does it, how he does it. Wasn't cause he had buzzards circling around his head, waiting for him to drop dead, was it? Or was it cause some bitches wrote him off, little hussy ass? Switchblade to a hater's ribcage And let it be known that from this day forward I wanna just say thanks Cause your haters what gave me the strength So let them pics raise Cause I came at 5'9 but I feel like I'm 6'8 This one's for you and me time you hear this, I probably already be outie. I advance like going from toting iron Going and buying four or five of the homies, the Iron Man Audi. My daddy told me, slow down, boy, you going to blow it. And I ain't gotta stop to beat a minute to tell Shady I love him the same way that he did Dr. Dre on the chronic. Tell him how real he is, or how high I am, or how I would kill for him, for him to know it. I cried plenty tears. My daddy got a bad back, so it's only right that I write till he can march right into that post office and tell him to hang it up. Now his career's LeBron's jersey in 20 years. I stopped when I'm at the very top. You shit it Get on me on your way up, it's about to be a scary drop. Cause what goes up must come down. You going down, I'm something you don't wanna see. Like a hairy box, every hour, happy hour now. Life is wacky now. Used to have to eat the cat to get the pussy, now I'm just a cast me out. Ow, I'm classic cow, always down for the catchway, like Pacquiao. Y'all are doomed. I remember when T-Pain ain't wanna work with me. My car starts itself, myself Cause now I'm in the Aston. I went from having my city locked up to getting treated like Kwame Kilpatrick. And now I'm fantastic compared to a weed high. And y'all niggas just gossiping like bitches on the radio and TV. See me, we fly. Y'all bugging out like Wendy Williams staring at a beehive. And how real is that? I remember signing my first deal. Now I'm the second best. I can deal with that. Now Bruno can show his ass without the MTV Awards gag. can't get it off my mind I need to get out of sight But I end up behind oh.